Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Middelbare scholen maken er een potje van als het gaat om de vrijwillige ouderbijdrage. Dat zegt de onderwijsinspectie. Dit geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld sportdagen of schoolreisjes. Die bijdrage is niet verplicht en kinderen van wie de ouders niet betalen... mogen gewoon meedoen met die activiteiten. Maar scholen zijn hier vaak onduidelijk over, zegt de inspectie. De bedoeling van de wet is heel duidelijk dat alle leerlingen van al het aanbod gebruik zouden eh, moeten kunnen maken... ongeacht achter de portemonnee van hun ouders. En toch zien we dat het in die communicatie vaak eh, nou, een hele andere toon en, eh, en boodschap eh, naar voren komt. Ja, ze willen dat de scholen hier duidelijker over zijn. Een deel van de aardappelboeren is boos op het kabinet. Die wil dat ze voor 1 oktober al hun aardappelen oogsten. Daarna moeten ze een gewas gaan verbouwen dat meer stikstof opneemt. Landbouworganisatie LTO is bang dat er straks in september superveel aardappelen tegelijk verkocht worden. En boeren dus minder verdienen. En de grootste raket is gelanceerd. De Starship van Elon Musk en zijn ruimtebedrijf SpaceX. Starship is bijna 120 meter lang en de grootste raket ooit. Eerder werd de lancering op het laatste moment afgeblazen, maar nu lukte de testvlucht dus wel. SpaceX wil uiteindelijk met Starship honderden mensen tegelijk de ruimte insturen, vertelt wetenschapsjournalist Anna Gimbrer. In eerste instantie in een baan om de aarde, vervolgens naar de maan. Eh, hij wil ook kunnen landen op de maan en de maan is voor hem eigenlijk weer een testcase voor eh, de vluchten naar Mars. Ja, de test ging niet helemaal soepel. Na een paar minuten viel het ding uit elkaar. Maar bij SpaceX zeggen ze blij te zijn en dat ze er veel van kunnen leren. Het weer, af en toe wat zon. In het zuiden ook kans op regen en onweer.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 In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knopen De Hoek en Roelewarensveen heb je 10 minuten vertraging. Een kwartier langer onderweg ben je op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Pummerend Zuid en Avenhoorn. De ringweg van Amsterdam.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 Bijna driekwart van de middelbare scholen communiceert niet duidelijk over de vrijwillige ouderbijdrage, zegt de onderwijsinspectie. Ouders krijgen vaak het gevoel dat ze die bijdrage moeten betalen terwijl het vrijwillig is. Rusland blijft erbij dat Oekraïne geen lid mag worden van de NAVO. Dat zeggen de Russen in reactie op het bezoek van NAVO-chef Toltenberg aan Kiev. Het Kremlin zegt dat het mogelijke NAVO-lidmaatschap ook een van de redenen is voor de inval in Oekraïne. Het weer geregeld zon, maar in het zuiden buien en kans op onweer.